Ja. Je, krijgt, ons Os uit, je krijgt Eindhoven. Nou, Jan Portwiet komt hier naartoe waarschijnlijk met een, eh, met een B-team. Jan is oud-trainer van Telstar en die gaat eh, de drie dagen later moet hij na competitie spelen. Dus hij zal niet vol gas hier naartoe komen. Nee. Maar ja, goed, je moet er niet op koken. Je moet nee, het zelf doen. Ja, je moet het wel eh, inderdaad doen. Maar hoe gaat het met die nieuwe trainer? Ja, ik zie, ja, wat, wat, wat, ik moet oppassen <laughs> wat ik zeg, maar ik, ik vind hem, eh, ja, wat dat betreft, iets directer dan, uh, eh, met God. Maar ja, het is ook zo'n jongen opgegroeid in het AZ-jargon. Het is geen jongen die, die goed bij de, bij de club ligt. Althans, ze zijn er niet gewend, dit soort mensen. Oké, wat zijn ze dan wel gewend? Nou ja, goed, het zijn gewoon jongens zoals Jan, Jan en, en, en Luc Nijholt. Bouwen, opstropen en gaan. Maar dit gaat allemaal via het AZ-jargon. Eh, en ook de spelstijl is aangepast aan, het AZ, aan AZ, terwijl je ja, de spelers niet voor hebt. Ja, dus eigenlijk zou je zeggen AZ kwam eerst als zegen, maar is nou een soort van vloek. Nou, ze zijn wel financieel natuurlijk zeker als zegen gekomen toen. maar ja goed, als, eh, als jij gewoon niet krijgt wat je nodig hebt om in de eerste divisie te kunnen overleven, dan wordt het een ander verhaal. Ja, want denk je dat ze zich zouden kunnen redden in andere klassen als ze dus een eh, soort van degraderen? Dan kom je in die topklasse, nou, dan krijg je haast geen publiek waarschijnlijk. Eh, nee, ik denk niet dat het, ik denk dat het heel moeilijk zou zijn. Ik denk dat het eh, de tweede betaalde voetbalclub is in deze omgeving die dan het loodje gaat leggen. Ja. Je, hebt, je, je een schitterende tribune. Hè? Alles is goed georganiseerd. Alleen ja, de spelers doen het niet. Klaar? Ja. En hoe gaat het dan met het eh, stadion, het Tata Steel stadion? Geen, idee, geen idee. <laughs> Het zal ongetwijfeld zal daar, zal daar gebruik van gemaakt worden door... Uh, ja, eerst nu dat tels in die... stel dat ze in die topklassen komen, in die topklassen.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 In totaal werden er ehm, ruim 185.000 nieuwe voertuigen verkocht, een stijging van bijna 9% in vergelijking met maart vorig jaar. Bedrijven kochten vooral meer busjes. De verkoop van vrachtwagens loopt nog steeds achter. Deutsche Bank heeft in het eerste kwartaal een netto winst geboekt van 1,8 miljard euro. Dat is bijna 600 miljoen meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Analisten rekenden op een veel lagere winst van de grootste bank van Duitsland. Op 115 stations waar nu nog geen toiletten zijn, komen wc's. Minister Eurlings schrijft dat aan de Tweede Kamer. De Kamer eiste eerder dat in elke sprintertrein een toilet komt, maar volgens Eurlings is dat onnodig duur en nemen toiletten bovendien een hoop ruimte in. Bovendien is de gemiddelde reistijd in de sprinter maar 17 minuten. In de nieuwe regels komt te staan dat in stoptreinen waar meer dan een derde van de mensen langer dan een half uur reist, een toilet aanwezig moet zijn. Ook in elke intercity is een wc verplicht. De uitbreiding van het aantal toiletten op stations kost tussen de 10 en 15 miljoen euro. Het bisdom Roermond schrapt de feestelijke openluchtviering van zijn 450-jarig jubileum. In het licht van de berichten over seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk is nederigheid gepast, zegt het bisdom.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 树。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 Mm-hmm. Come and find you where you are.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 can always sell any dream to me. Ah, Jesse, you can always.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 of the day.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 that you can't fake it. Cause if you want the love of a man,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 Sturen ik leef ik niet voor jou Ik leef niet meer voor jou Voorbij zijn al de nachten Dat ik hier helemaal alleen Om jou heb te wachten bedrogen. Dus droog die tranen in je ogen.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 skirt.